met het NOS-journaal. Koningin Beatrix heeft oud-premier Lubbers gevraagd om langs te komen op Paleis Noordeinde. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wil de koningin hem raadplegen over de formatie. Lubbers is lid van het CDA. Nu de VVD en de PvdA niet dichter bij elkaar zijn gekomen tijdens de onderhandelingen over Paars Plus... lijkt er een rol weggelegd voor het CDA. Lubbers was premier van 1982 tot 1994 en is nu minister van Staat. Of hij de nieuwe informateur wordt is nog onduidelijk. In New York is het vrijheidsbeeld ontruimd omdat door een defecte liftmotor het gebouw vol rook staat. Een paar honderd bezoekers zijn geëvacueerd. Volgens een woordvoerder van het monument is het niet ernstig. Zodra de brandweer het bouwwerk heeft onderzocht gaat het weer open. Niemand is gewond geraakt. Het vrijheidsbeeld was om veiligheidsredenen jarenlang dicht na de aanslagen van 2001. De voet van het beeld ging in 2004 weer open voor publiek, de kroon op het hoofd pas vorig jaar. President Obama heeft zijn handtekening gezet onder de hervormingswet voor de Amerikaanse financiële sector. Toezichthouders krijgen meer macht, riskante activiteiten worden aan banden gelegd en de consument wordt beter beschermd. Volgens Obama hoeven de Amerikanen voortaan niet meer op te draaien voor fouten van banken en verzekeraars. Een aantal jonge kritische moslims heeft een website opgericht die een islamitisch platform voor hedendaagse denkers moet worden. Ook willen ze denkbeelden over de islam doorbreken. De oprichters van de site roepen andere moslims op om ook kritisch te zijn en niet in hokjes te denken. Op de site nieuwemoskee.nl schrijven de oprichters dat de Koran wijst op de vrijheid van godsdienst en geweten. Blind opvolgen van tradities wordt volgens hen in de Koran afgekeurd. Ze hopen op een open discussie op internet. Het weer, veel bewolking en lokaal valt er wat regen. Minima vannacht rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het zuiden kans op een bui. Het wordt 21 tot 25 graden.